Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft op de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München... een brokstuk laten zien van wat hij noemde een Iraanse drone. Die is waarschijnlijk vorige week neergeschoten boven Israëlisch grondgebied. Netanyahu richtte zich tot de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken... en hij vroeg of die het brokstuk herkende... Volgens Netanyahu vormt Iran de grootste bedreiging voor de wereld... en zal Israël niet toestaan dat het land een strop van terreur om de nek van Israël hangt. Bij een vliegtuigcrash in centraal Iran zijn alle 66 inzittenden om het leven gekomen. Het toestel van een Iraanse maatschappij was onderweg van Teheran naar een zuidwestelijk gelegen stad toen het van de radar verdween. Over de oorzaak is nog niets bekend, wel was het slecht weer. Bijna 200 Britse en Ierse actrices maken een gezamenlijke vuist tegen seksueel misbruik op de werkvloer. In een open brief in de Britse krant The Observer schrijven ze dat het afgelopen moet zijn. Met zaken als seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. Onder de ondertekenaars van de brief zijn actrices Emma Watson, Kieran Knightley en Emma Thompson. In Roosendaal is vannacht meerdere malen geschoten op een woning. Volgens Omroep Brabant waren er mensen in het huis tijdens de schietpartij maar raakte niemand gewond. De politie heeft nog geen spoor van de daders. Wel is in de wijk een auto gevonden die mogelijk is gebruikt bij het incident.